Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Schouten roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Oost-Europese landen... waar varkenspest is geconstateerd bij varkenshouderijen. De producten zouden besmet kunnen zijn en de ziekte naar Nederland kunnen brengen. In België is Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen. Vermoed wordt dat de ziekte door menselijk toedoen in België is beland. Experts denken dat de Belgische zwijnen ziek zijn geworden... door besmette vleeswaren uit Oost-Europa. Frankrijk heeft verscherpte controles ingesteld in de grensprovincies met België. Minister Schouten vindt dat nog niet nodig. Maarten B., de huisarts uit Leiden die eerder werd aangehouden... vanwege het betasten van kinderen... wordt nu ook verdacht van ontucht met zeven patiënten. Volgens het Openbaar Ministerie zou dat te zien zijn op de filmpjes... die de man in het geheim maakte in zijn behandelkamer. De 38-jarige B. pleegde de ontucht in 2010 in een praktijk in Amstelveen... waar hij als invalhuisarts werkte. Tijdens het onderzoek vond het OM ook kinderporno op de telefoon en de computer van de huisarts. Eind dit jaar stopt de inzet van Nederlandse F-16's tegen islamitische staat in Irak en Syrië. De bijdrage liep al af en het kabinet heeft besloten de termijn niet te verlengen. Er blijven wel tientallen Nederlandse militairen in Irak. Ze zullen vooral trainingen gaan geven aan het Iraakse leger. Ook moeten ze helpen om de gebieden veilig te houden die op IS zijn heroverd. De Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Salvini... heeft zich opnieuw racistisch uitgelaten over migranten. Hij zei dat Italianen meer kinderen moeten krijgen... in plaats van nieuwe slaven uit Afrika binnen te halen... als vervanging van de kinderen die wij niet krijgen. Salvini is de leider van de uiterst rechtse partij Lega. Het weer vrij zonnig met geleidelijk ook stapelwolken. In het noordwesten en noorden meer wolken en een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden.